Ook oppositiepartijen reageren. D66-leider Jette vraagt op X aan de VVD en NSC... hoe lang ze het nog acceptabel vinden dat Faber in het kabinet zit. In de buurt van Walsorde in Zeeland zijn afgelopen avond twee lichamen gevonden. Een voorbijganger trof de lichamen aan bij een radartoren aan de zeedijk langs de Westerschelde. De politie heeft de identiteit van de twee nog niet vastgesteld en houdt rekening met verschillende scenario's. Een ter dood veroordeelde Amerikaan heeft ervoor gekozen om door een vuurpeloton te worden geëxecuteerd. Mocht de executie doorgaan, dan is het voor het eerst in 15 jaar dat die methode wordt gebruikt. De man noemt de andere alternatieven, de elektrische stoel en een dodelijke injectie, monsterlijk. Sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976 werd in Amerika drie keer voor het vuurpeloton gekozen. De executie is gepland op 7 maart, maar advocaten proberen dat tegen te houden. De man werd in 2002 veroordeeld voor het vermoorden van zijn ex-schoonouders. De Nederlandse voetbalsters hebben in de Nations League gelijk gespeeld tegen Duitsland. In Breda werd het 2-2. Na een klein kwartier spelen opende Berestein de score voor Oranje. Duitsland maakte vlak voor rust gelijk en kwam vlak na rust op voorsprong. In de 66e minuut werd het weer gelijk door opnieuw een goal van Berestein. Dinsdag speelt Oranje weer, dan is Schotland tegenstander. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen.